een Klomp met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in grote delen van het land. De mist kan in de spits leiden tot overlast. Het zicht is dus op veel plekken minder dan 200 meter en lokaal soms maar 80 meter. In negen provincies geldt code geel. Alleen voor Zeeland, Limburg, Gelderland en de Wadden geldt geen waarschuwing. automobilisten mogen de mistlampen aan de voorkant aanzetten. In de Tweede Kamer is een debat over de sportbegroting gisteravond eerder beëindigd... omdat minister Helder voor sport het vliegtuig naar Qatar moest halen. Dat leidde tot irritatie bij meerdere Kamerleden. SP'er Van Nispe zei dat Helder wat hem betreft niet terug hoefde te komen... als ze inderdaad zou opstaan. Hij wees erop dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen... om niemand namens de regering naar het WK te sturen. De minister zei daarop dat het kabinet anders heeft besloten. Ook andere Kamerleden noemden de situatie ongemakkelijk. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de zuidelijke regio Gerson vorige week 258 keer is beschoten door Russen. In totaal zijn volgens hem 30 dorpen en steden geraakt. Begin deze maand trokken de Russische troepen zich terug uit de havenstad Gerson. Vanaf hun nieuwe posities beschieten ze dorpen en steden. In de hoofdstad Kiev is nog steeds een groot tekort aan stroom... vanwege Russische aanvallen op elektriciteitscentrales. Delen van de stad worden nu om de beurt afgesloten van het stroomnet... zodat ziekenhuizen en warmtepompstations kunnen blijven draaien. In de Amerikaanse staat Minnesota hebben hulpdiensten zo'n 200 vissers van een ijsplaat gehaald. De ijsvissers waren gisterochtend een deels bevroren meer opgegaan. Daarna brak het ijs los van het ijs langs de oever. De hulpdiensten konden de vissers met hulp van rubberboten, quads, drones en een noodbrug uiteindelijk van het ijs halen. Niemand raakte gewond. Het weer op de meeste plekken bewolkt en in de loop van de nacht dus wat mistig. Het koelt af naar een graad of 5.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 Put, put your, put your hands up. It's that 808 funk, make you put your hands up. Make you put your hands up. Put your, put your hands up. thank mm -hmm. you mooie gaat van start en het lege lijkt nu kwijt.